Volgens Samsom heeft de top van de inmiddels genationaliseerde bank... een paar dikke bonussen gekregen voor werk dat achteraf slecht is uitgepakt... Hij denkt dat het lastig zal zijn om de ex-top van SNS strafrechtelijk te vervolgen. Volgens minister van Financiën Dijsselbloem kunnen de bonussen nu nog niet worden teruggehaald... want de regeling waarmee dat zou moeten ligt nog ter behandeling in de Eerste Kamer. Op steeds meer plekken in Nederland zullen spoorwerkers het werk neerleggen. Gisteravond begonnen ze met acties bij Amersfoort... uit onvrede over het aanbestedingsbeleid van ProRail. Volgens FNV-bondgenoten vrezen de spoorwerkers dat zij de dupe worden van het beleid... omdat aannemers het werk aan het spoor voor weinig geld moeten uitvoeren... en dat zou leiden tot onveilige werkomstandigheden. De vakbond wil nog niet zeggen waar en wanneer de acties verder gaan. Op een schietbaan in de Amerikaanse staat Texas is een van de succesvolste scherpschutters van de VS vermoord. Het is Chris Kyle. Hij was ook mede-auteur van het boek American Sniper... Hij werd samen met iemand anders doodgeschoten door een ex-marinier... die zou lijden aan posttraumatische stress. Kyle zou tijdens een militaire dienst tussen 1999 en 2009... meer dan 160 tegenstanders hebben gedood. In drie dagen tijd hebben al meer dan 100.000 mensen de bioscoopfilm Verliefd op Ibiza bezocht. En daarmee heeft de film volgens het Nederlands Filmfestival de status van gouden film bereikt. De romantische komedie van regisseur Johan Nijenhuis speelt zich af op het vakantieeiland Ibiza. In de film spelen onder andere Jan Kooijman, Willeke van Ammelrooy en Gigi Ravelli. Het weer. Vanuit het noordwesten trekt een regengebied over het land. In het midden en oosten is het natte sneeuw.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 So if it's gotta be this way. shades always take the long way around Tomorrow he its promise. No one here can say The past is all behind us And all we have is today And all we have is today Walk the hell with Hannah Sweat We swim the land it goes When you Me van Zandvoort, op 106.9 FM.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 subitore. Per amore hai mai speso tutto come se My love for you keeps going strong. I remember the things that we used to do. A kiss in the rain to the sunshine through. I try to deny it, but I'm still in love with you. I miss you like things I still want to know. So many things. van ZFM. Via de kabel op 104.5.